Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst heeft jarenlang de wet overtreden. De dienst hield een zwarte lijst bij om fraudeurs op te sporen. Volgens de toezichthouder stonden daar meer dan 250.000 mensen op... zonder dat er bewijs was van fraude. Een soort vergaarbak van vermoedens en verdenkingen... van goed bedoelde meldingen tot wraakacties... en dan ook nog eens slecht beveiligd. En dan was je voor de rest van je leven binnen de Belastingdienst een vermoedelijke fraudeur. Allerlei info werd ook te lang bewaard en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het systeem. Komen er nieuwe coronamaatregelen? Het demissionaire kabinet vergadert er op dit moment over. Volgens verslaggever Ewout Kiewiet liggen er allerlei opties op tafel. Misschien wel de meest interessante eh, maatregelen waar iedereen toch wel nieuwsgierig eh, naar is of dat er gaat komen... is dat minister De Jonge erop hint dat er misschien wel extra maatregelen komen voor ongevaccineerden. lijkt er wel op dat er iets moet gebeuren, want het aantal besmettingen loopt snel op... en er belanden weer meer mensen met covid in het ziekenhuis. Dinsdag geeft het kabinet weer een persconferentie. In de gevangenis in Zaanstad is deze week een voetbal over de muur geschopt. Niet om gewoon een balletje te trappen. Er zat hash, ecstasy en een telefoon in. Bewakers hadden het op tijd door. Voor wie de bal is bedoeld is niet duidelijk. Hou jij van kou en van schaatsen? Misschien wil je dan wel ijsmeester worden. Bij de meeste schaatsverenigingen loopt nog een oude grijze man rond... die weet hoe je van een weiland een mooie ijsbaan maakt. Die kan checken of het ijs al sterk genoeg is voor een toertochtje... en eventuele wakken afzet. Maar jonge opvolgers zijn er nauwelijks... Paulien leek het een paar jaar geleden wel leuk en zij probeert je even enthousiast te maken. Het is leuk omdat je de verantwoordelijkheid hebt, maar vooral ook heel erg belangrijk. Want de ijsmeesters zeggen het is veilig, we kunnen open. Niks is leuker dan te kunnen zeggen we zijn open, want als schaatser vind je schaatsen op een natuurijsbaan het leukste wat er is. Je kunt het werk gewoon doen naast je huidige baan of studie. We hebben in Nederland zo'n zes ijsdagen per jaar. Het weer, het is niet echt eh, ijzig vandaag. Zonnig en dan gaat op 17. En de loop van de middag trekt het op steeds meer plaatsen dicht. In het zuidwesten valt als eerste een bui. Daarna op meer plaatsen regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het begint langzaamaan weer wat drukker te worden op de weg. Wat in de regio opvalt is de N247 vanuit Horen naar Amsterdam.